Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote Europese natuurwet is weer een stap dichterbij. Vanochtend werd er gestemd over dat plan van de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans. En het was spannend, zegt correspondent Ardy Stemerding. 44 voor, 44 tegen. Nou, wat betekent dat nou? Ze stemden over het voorstel om het plan maal te verwerpen. En daarvoor kwam het toch een stemtekort. Dus Timmermans kan opgelucht ademhalen. Zijn plan is niet weggestemd. In de Natuurherstelwet wordt onder meer geregeld dat landen maatregelen moeten nemen... om de kwaliteit van de grond en het water te verbeteren. Een dag na de scheepsramp in Griekenland komen er steeds meer details naar buiten over hoe het zo mis kon gaan. Minstens 79 migranten zijn verdronken en er worden nog honderden mensen vermist. Deze Vlaamse journalist in Griekenland denkt niet dat die nog levend uit het water worden gehaald. We zien dat de, de mensen die gered zijn, dat zijn allemaal jonge mannen. Maar dat betekent niet dat het schip vol zat met jonge mannen. Ehm, in een gesprek met een van de overlevenden bleek dat in het ruim voornamelijk de vrouwen en kinderen waren ondergebracht om hen te beschermen tegen de weersomstandigheden. Dus ehm, vermoed wordt dat inderdaad heel veel vrouwen en kinderen bij de doden zijn. De Griekse kustwacht zegt dat ze het schip al even in de gaten hielden en ook contact hadden met opvarenden. Een aantal van hen zou hebben gezegd liever door te varen naar Italië... maar het ging daarna toch mis toen de boot omsloeg. En de politie van Australië en Canada hebben een mega drugsvangst gedaan. 600.000 kilo vloeibare meth met een waarde van omgerekend een miljard euro. Het spul werd gevonden in een loods in Canada en was op weg naar Australië. Daar was ook een grote politieinval. Ah! Zes mensen zijn opgepakt. Het is een van de grootste drugsvangsten ooit van de Australische politie. En het weer nog. Vanmiddag in het binnenland wat stapelwolken... maar verder opnieuw flink wat zon. Het wordt 24 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Hey, shut what are you? You falling from your eye. Ah, me 9 baby, to fill you back Es pura, la pari bien Una sola vive la moda. Con el tiempo aprendí quién soy yo. for you ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit.